is Renate Evers met het NOS Journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit NVWA onderzoekt of er op grote schaal is gefraudeerd met lamsvlees. Het KRO-programma Keuringsdienst van Waarde ontdekte bij een steekproef dat kalkoenvlees geregeld als lam wordt verkocht. Minister Schippers schrijft nu aan de Kamer dat de NVWA eerder zulke fraudegevallen met lamsvlees heeft ontdekt. Het is nog niet duidelijk op welke schalen wordt gesjoemeld. Ze verwachten resultaten van het onderzoek deze zomer. De Griekse premier Tsipras verwacht dat er binnen twee weken een akkoord wordt bereikt met de Europese Unie over 7 miljard euro aan hulpleningen. Maar als de andere eurolanden eisen stellen die voor zijn regering onacceptabel zijn, komt er mogelijk een referendum over. Tsipras zei dat in zijn eerste grote tv-interview sinds hij aan de macht is. De Griekse overheid heeft voor nog maar een paar weken geld. Iraanse militairen zijn in de straat van Hormuz, ten zuiden van het land, aan boord gegaan van een buitenlands vrachtschip. Daarna werd het schip gedwongen naar een havenstad in het zuiden te varen. Het heeft het Pentagon bekendgemaakt. Het schip zou de territoriale wateren van Iran zijn binnengevaren. Iraanse patrouilleboten hebben waarschuwingsschoten gelost. Volgens de Amerikanen is het een schip van rederij Maersk, die onder de vlag van de Marshall-eilanden vaart. Opnieuw is er commotie over een rondreizende prediker die een moskee in Nederland bezoekt. Komend weekend houdt Sheikh Karni uit Saoedi-Arabië een aantal lezingen in een moskee in Eindhoven. Op internet staan filmpjes waarin hij oproept tot geweld. Verschillende politieke partijen in Eindhoven willen de man weren. Karni mocht eerder Amerika en Frankrijk niet in. Het weer in het noordwesten kan nog een bui vallen. Het koelt vannacht af tot 2 graden en aan de grond kan het gaan vriezen. Morgen opnieuw periode met zon. In het westen en noorden kan een bui vallen. Later op de dag trekt een regengebied over het land. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.